De man van 18 zou zichzelf hebben aangegeven. Volgens Franse media zegt hij dat hij een alibi heeft. De twee anderen zijn nog altijd spoorloos. Het zijn broers van begin 30 die banden zouden hebben met een Jemenitisch terreurnetwerk. De Franse politie kwam de verdachte op het spoor doordat een van hen een identiteitskaart had achtergelaten in de vluchtauto. De klopjacht op de daders is dus nog altijd in volle gang. Duizenden agenten zijn naar de twee broers op zoek. foto's zijn vannacht vrijgegeven. Een paar uur geleden vielen zwaar bewapende agenten een gebouw binnen in de stad Reims, zo'n 140 kilometer van Parijs. Een van de verdachten woonde in die stad. Wat die actie heeft opgeleverd is niet bekendgemaakt. De Franse president Hollande heeft voor vandaag een dag van nationale rouw afgekondigd. Om 12 uur vanmiddag wordt een minuut stilte gehouden en de vlag hangt drie dagen half stok. Hollande zei dat niets de Fransen kan verdelen en dat ze nooit hun vastberadenheid zullen verliezen. De president noemde de slachtoffers van de aanslag onze helden. En ook in Nederland worden vandaag manifestaties gehouden om de aanslag op het kantoor van Charlie Hebdo te herdenken. De burgemeesters van onder meer Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben mensen opgeroepen om om 6 uur vanavond de straat op te gaan. Dan begint ook in Parijs een grote manifestatie. De Nederlandse journalistenvakbond roept op tot een minuut stilte om 11 uur vanochtend. De mensen in Nederland moeten na de aanslagen in Parijs alert zijn en blijven opletten, maar niet paranoia worden. Dat zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Dick Schoof. De aanslag is geen reden om het dreigingsniveau in Nederland te verhogen. Dat is al een tijd substantieel en dat blijft zo. Dan nog het weer. Het is bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen. Ook staat er vrij veel wind.